Dat heeft het OM aan de NOS laten weten. Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat, discriminatie en het beledigen van moslims. Justitie is er niet van overtuigd dat de uitlatingen van de PVV-leider in strijd zijn met de wet en dus strafbaar. Dat is opmerkelijk, want de strafzaak begint morgen. Het Openbaar Ministerie is nooit voorstander geweest van het proces. Justitie noemde de uitspraken van Wilders eerder kwetsend, maar niet strafbaar. Tegenstanders van Wilders zijn het daar niet mee eens en gingen in beroep bij het Hof in Amsterdam. Dat bepaalde dat de uitspraken wel strafbaar zijn, met als gevolg dat het OM Wilders moet vervolgen. Justitie kijkt het proces nu aan en bepaalt na afloop of er vrijspraak wordt geëist. De SP heeft vorig jaar de meeste schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer. Volgens vandaag gepresenteerde cijfers diende de partij 742 vragen in. En dat zijn er veel meer dan de nummer 2, het CDA. De SP voert de ranglijst van vragenstellers al jaren aan. Net als vorig jaar was fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren recordhouder onder de Kamerleden. Ze vroeg het kabinet 160 keer schriftelijk om opheldering. PVV-Kamerlid De Roon kwam tot 89. De meeste mondelinge vragen werden gesteld door SP-Kamerlid Jansen. Uit de cijfers blijkt verder dat voor het eerst in jaren het aantal spoeddebatten is gedaald. De Canadese volkszangeres Kate McCarrigal is overleden. In de jaren 70 scoorde ze samen met haar zus Anna een grote hit in Nederland met het nummer Complaint pour Sainte Catherine. Ze braken in veel landen door, mede doordat zangeressen als Linda Ronstadt hun liedjes gingen zingen. Aan hun optredens deden later ook de kinderen van Kate mee, Rufus en Martha Wainwright. Kate McCarrickle had kanker, zo verleed gisteren op 63-jarige leeftijd. Dan het weer, soms motregen, maar in het noorden en oosten ook kans op zeer lichte sneeuw.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 Jij vertelde mij namelijk eh, een paar weken geleden, toen je ook op de radio, op vrijdagavond dat je was opgegroeid met het jazz van je vader. Dat klopt, ja. ja. Van mijn ouders ook. ouders, ja. Dus daar gaan we naar luisteren. Ja, Oké. grotendeels. Goed, nou ik ga eerst nog even onze trouwe luisteraars in het Hoge Noorden gedag zeggen. Goedemorgen Rien, goedemorgen Lisa. En eh, uiteraard ook de zandvoerders die eh, hier eh, lekker bij de radio zitten... in plaats van door de sneeuw te baggeren, want het is een beetje vies buiten. Het is alweer het derde programma van uh, eh, CFM in dit nieuwe jaar. En ga maar een beetje rustig beginnen. We kennen ze allemaal wel, de muurbloempjes. De verlegen meisjes die eh, zo eh, op, de, op hun stoeltje op de achtergrond blijven zitten. Hoewel, ze lijken wel schaars te worden. Maar bariton-saxofonist Jerry Mulliken heeft er een mooie ballad over geschreven. Wallflower. understand the night when she flashes her sparkling eyes at dusk. She flirts with twilight when the noise of day dies away the night and twilight stay and stay, making quiet love up high over the town. And the gentle twilight gives his light, making a queen of night. If I could I would write a sonnet of the night as a remembrance of your eyes. And if you'd promise not to tell, I could whisper the words in the dark like a lover. We could count the stars, the shooting stars. And Talk of lovers through the ages who had lived out of their dreams. Such will and spirit, courage they needed to live in a dream. To burn with every breath so serene, as if they had been the first to find love at all, like night and twilight they were the first of lovers ever. Could we be like them? Hold on to one another until dawn comes. Then we'll fly off and dream until night and twilight kiss again. loves the night. serenade. aanvankelijk moeilijk herkenbaar, maar dit was natuurlijk Moonlight Serenade, de herkenningsmelodie van het orkest van Glenn Miller. In hele moderne uitvoering, namelijk door een van de momenteel beste Amerikaanse jazzcrooners, Kurt Elling. 41 jaar en in het laatste decennium maakte hij zeven albums voor het jazzlabel Blue Note. En hij won driemaal de Downbeat en Jazz Time Polls als beste mannelijke jazzzanger. Patricia, waarmee ga jij ons verrassen? Ik wil graag beginnen met Vets eh, Fats Waller. Een van de favorieten van mijn vader. Dus eh, die is er trouwens niet meer. Dus het is altijd nostalgisch om zijn muziekjes weer te beluisteren. Eh, Your Feet's Too Big was zijn favoriet eigenlijk. Mhm. En die heb ik niet zo snel op cd kunnen vinden. Dus ik heb Ain't Misbehaving uitgekozen. Het is uiteraard voor de meesten bekend dat Fats Waller Fats genoemd werd vanwege zijn grote omvang. Je meent het. Echt waar. <laughs> dat was geen nieuwe feit. Wat voor mij nieuw was, was dat hij de eerste was die met orgel eh, begon te spelen in de jazz. Dat vind ik wel een leuk, leuk weetje. En voornamelijk omdat hij eh, op zesjarige leeftijd begon eh, met orgel spelen tijdens de diensten van zijn vader. Die preacher was. Mhm. en ik heb trouwens ervaren en gezien dat er meerdere zijn die zo begonnen zijn. Dus dat wordt een thema van vandaag. Maar dus één misbeheving van Vets Komt-ie. Thank you. certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Hey, misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere. What do I care? always waiting for. Believe me, I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. A misbehaving, saving all my love for you. Washington met Trust in Me. Ook een favoriet van mijn vader. En ik heb zelfs herinneringen dat ik thuis kwam... en dat ik mijn ouders al dansend in de <laughs> woonkamer vond met dit muziek op. Dus eh, ja, nogmaals erg nostalgisch. En hoe lang geleden was dat? Oh, dat was, toen was ik tiener. Oh. Dus eh, ja, ja. Tien eh, jaar, oh, tien jaar geleden, <laughs> tien dagen geleden had ik in het programma Kunst en Cultuurcafé een gesprek met Sanne Mans. Zandvoortse studenten die aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag eh, bezig is met haar laatste studiejaar voor jazzhangres. De mezzo-sopraat van de man treedt al regelmatig op, ook in Zandvoort. En van haar draaiden we tijdens dat gesprek haar, uit, haar uitvoering van Strange Fruit van Billie Holiday. Een beladen song over het lynchen van negers die als fruit in bomen werden opgehangen. En ik kreeg het verzoek het nummer nog een keertje te draaien. Salamans met Strange Fruit. than the sudden smell of burning flesh. Here is the fruit for the cross. Angel Eyes is onder andere de naam van een pornoster. Hm. Maar er zijn ook tal van songs eh, met deze <clears throat> naam betiteld. Onder andere van ABBA. Eh, deze Angel Eyes eh, dateerde uit de jaren 50 en werd in een ballad mooi gespeeld door de saxofonist Sonny Stitt. Die leefde van 1924 tot 82 en tijdens zijn jazzloopbaan meer dan 100 opnamen heeft gemaakt. Patricia, verras ons. Ik wil graag doorgaan met Django Reinhardt. Eh, nog een favoriet van mijn lieve papa. Met het nummer Hungaria. Het eh, verhaal wat bekend is, is dat hij dus een ongeluk heeft gehad met zijn hand... waardoor hij niet kon spelen. En het ongeluk was een brand ik weet niet of dat bij jullie ook bekend is, maar zijn caravan op zijn kamp. Want hij was dus echt een gypsy ook. Ja, ja, Zigeuner. Het verhaal is dat zijn vriendin prachtige eh, bloemen maakte van papier. En dat waarschijnlijk een kaars is omgevallen waardoor het brand is gebeurd. Maar het mooie van het verhaal, want ik ben natuurlijk van het spirituele type, is <laughs> dat in plaats van zijn carrière op te geven, dat hij een nieuwe manier heeft gevonden om te spelen met twee vingers. En kijk eens wat er gebeurd is. Beroemdheid. Hungarian. thank you Me to the End of Love. Eh, ook weer zo'n eh, triest verhaal. de jazz zit er vol van, hè? Ja, het leed dat, uh, dat zegeviert. Ja, precies. Zij is vanwege problemen thuis vanaf de 14e tot de 18e heeft ze op straat gewoond, geleefd. en street performer geweest met de Lost Wandering Blues and Jazz Band. En na haar eerste album en alle succes en roem, wat behoorlijk snel ging moest ze even op adem komen en besloot ze om weer op straat anoniem te spelen. Behoorlijke tijd, dat vond ik mhm. ook wel een grappig verhaal. Ze is niet aan de drank geraakt zoals die, eh, die Amy uh, Winehouse. Nee, niet, eh, niet zo'n geval, nee. Oh. ja, in de loop der jaren heb ik al heel wat laten horen van de Amerikaanse zangeres en pianiste Patricia Barber. Geboren in 1956 kreeg zij de jazz al jong binnengegoten, want haar vader speelde ooit bij Glenn Miller. Zij zingt in een laag register, componeert zelf en heeft verrassende opvattingen als zij de muziek van anderen uitvoert. In 2008 maakte zij een album ter ere van die unieke componist Cole Porter. Mm. van dat album horen jullie de waarschuwing Get Out of Town. it's getting me down. So on your mark, get set, get just disappear. I care for you much too much. And when you're near, close to me, dear, we touch too much. The P.S. I Love You. Gespeeld door de hardbop-trompetist Lee Morgan... die letterlijk in het harnas is gestorven. Tijdens een eh, optreden klonkte hij volgens zijn vrouw... te veel naar een van zijn bewonderaars. Zij ging naar huis, haalde een pistool... en terwijl Lee zijn deuntje blies, blies zij zijn leven uit. Och, jeetje. Drama on stage. Nou. <laughs> <laughs> Wat heb jij nog? Ik wil graag Tony Bennett en Katie Lang laten horen. Katie Lang is een eh, absoluut favoriet van mij en ook een bekende. Dus kan ik even niet laten. Ehm, zij gaan ook samen optreden dit jaar in mei in San Francisco. Mm Daar mhm. moet je wel wat voor over hebben, want het goedkoopste kaartje is 350 euro, eh, oh. pardon, dollar. Oh, oh dus goed, goedkoper dus. 2500. Het is voor een goed doel voor de muziekeducatie. Dus, mhm. eh, ja. Maar wat gaan ze zingen? Zij gaan zingen La Vie en Rose. Lekker. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Via Rose kiss me heaven sighs and though i close my eyes i see love on rose when you press me to your heart i'm in turn into Ja, het eerste uur van eh, CFM Jazz eh, is alweer bijna voorbij. We gaan naar eh, de klok, het nieuws en eventuele reclame. En dan zijn we bij, bij jullie terug. En we gaan eruit met de flegmatieke pianist... die alleen maar opbloeide als hij achter zijn instrument zat. Bill Evans met All of You.